En dat duidt erop dat scholen die al in problemen zitten... meer moeite hebben om leraren te vinden. daardoor neemt de kansongelijkheid in het onderwijs volgens de PO-raad toe. De politie in Gelderland heeft bekendgemaakt dat het lichaam... dat gistermiddag werd gevonden in Oene van de vermiste 18-jarige Loes is... naar wie dit weekend intensief werd gezocht. Een misdrijf wordt uitgesloten. Het gaat volgens de politie om een ongeval. Omdat het een ongeluk is, zal de politie geen verdere details verstrekken over het incident. Uit respect voor de nabestaanden wordt ook opgeroepen... haar vermissingsfoto niet meer te gebruiken. De vrouw verdween in de nacht van vrijdag op zaterdag na een feest. Het lichaam werd gevonden op een plek in de buurt van waar dat feest was. President Trump reageert laconiek op uitlatingen van de Britse ambassadeur in de VS. In gelekte memo's noemt de ambassadeur de president lomp en onbekwaam. Hij bewijst het Verenigd Koninkrijk geen dienst, zegt Trump. Ik kan meer over hem zeggen, maar dat laat ik maar. Volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Hunt... hoort het geven van een eerlijke mening bij het werk van een ambassadeur. In Hengelo heeft een grote brand gewoed in een kerk. De Moeder Theresa-kerk uit 1998 moet als verloren worden beschouwd. Huizen ernaast hebben schade opgelopen en er kwam veel rook vrij. Over de oorzaak van de brand in Hengelo is nog niets bekend. De bakkersbranche begint een campagne onder jongeren om ambachtelijke bakkers te werven. De komende tien jaar dreigt een derde van die bakkers te verdwijnen... omdat er geen opvolgers zijn. Er zijn nog 1500 tot 2000 ambachtelijke bakkers. 500 van hen gaan de komende tijd met pensioen. Het weer, wolkenvelden, vanuit het noorden lichte buien... en meer naar het zuiden ook zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Hilversum Noord en naar de vesting vijf minuten vertraging. Vijf minuten ook op de A10 bij de Koentunnel vanaf Ring Noord. A27 Almere Gorkum nog 5 minuten vertraging bij Knopen Rijnsweert. De N201 Hoofddorp Uithoorn is in beide richtingen dicht bij Uithoorn door politieonderzoek. Op de N205 Haarlem Nieuw-Vennep bij de A9 heb je 5 minuten vertraging.